De OPEC-landen zijn het eens geworden over het beperken van de olieproductie. Dat betekent dat de prijzen aan de benzinepomp de komende tijd omhoog kunnen gaan. De olie-exporterende landen hebben al een paar jaar last van een overaanbod aan olie, waardoor de prijs laag is. Sommige landen zijn voor hun begroting bijna helemaal afhankelijk van de olieinkomsten. Met name Venezuela zit door de lage olieprijs diep in de financiële problemen. Toen het akkoord bekend werd, steeg de prijs van een vat ruwe olie direct met 5 In november moet de deal nog wel definitief worden gemaakt door de OPEC-landen. Mensen die betrokken waren bij de inzet van de boekraket in Oekraïne kunnen bescherming of strafvermindering krijgen als ze willen getuigen. Het heeft hoofdofficier Westerbeke gezegd in Nieuwsuur. Hij is een van de leden van het internationale team dat de MH17-ramp onderzoekt. Hij zei dat getuigen gevaar kunnen lopen. En als dat aan de orde is, dan zijn er goede beschermingsprogramma's. Zo hebben Oekraïne en Australië mogelijkheden om getuigen een nieuwe identiteit te geven, zei Westerbeke. Het onderzoeksteam blijft getuigen oproepen zich te melden om zo de daders van de vliegramp te kunnen achterhalen.